Zit van der Linde met het NOS-journaal. De onderaannemers die het dak van het AZ-stadion hebben gebouwd... waren ook betrokken bij de bouw van een parkeergarage in Wormerveer... die vorig jaar deels instortte. NH Nieuws schrijft dat ingenieurs en lassers van dezelfde bedrijven afkomstig zijn. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid meldde gisteren dat het dak van het AZ-stadion is ingestort door lasverbindingen die niet sterk genoeg waren. Het bedrijf dat het laswerk deed is inmiddels failliet. Het ingenieursbureau heeft nog niet gereageerd. De omgekomen Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein heeft inderdaad zelfmoord gepleegd. Dat meldt de afdeling van de stad New York die de autopsie heeft uitgevoerd. Epstein heeft zichzelf in zijn cel opgehangen. Hij zat in de gevangenis in afwachting van zijn proces vanwege beschuldigingen van misbruik met minderjarige meisjes. Vorige maand werd hij op een sociale zelfmoordpreventieafdeling geplaatst, maar daar was hij net weer van afgehaald. Op 10 augustus werd hij dood in zijn cel gevonden. De Amerikaanse acteur Peter Fonda is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Wyatt uit, in de film Easy Rider uit 1969. In 1997 won hij een Golden Globe voor zijn rol in de film Julie's Gold. Hij overleed gisteren aan de gevolgen van longkanker. Peter Fonda was de zoon van acteur Henry Fonda en de jongere broer van Jane Fonda. Hij werd 79 jaar. De man die ervan wordt verdacht dat hij rapper Vijs heeft doodgeschoten... was een maand eerder mogelijk betrokken bij een ander schietincident. In een tenlastelegging van het OM, die RTV Rijnmond heeft ingezien... staat dat de verdachte een automobilist beschoten zou hebben. Mogelijk met hetzelfde wapen. Dat gebeurde een maand voor de moord op rapper Vijs in Rotterdam. De verdachte, Silvano M., zit nog vast. Dinsdag moet hij voorkomen voor beide zaken. En het weer. Het is een bewolkte nacht met veel regen. Het koelt af tot rond de 16 graden. Morgenochtend begint ook regenachtig en later klaart het aan de kust op, maar landinwaarts niet.